Annette Schut met het NOS Journaal. Amerika zegt dat het bij bombardementen in Irak en Syrië zeker 85 doelen heeft geraakt. Het zou onder meer gaan om commandocentra, munitieopslagen, raketten en loodsen. De VS heeft de landen gisteravond gebombardeerd als vergelding voor de dood van drie Amerikaanse militairen. Zij kwamen afgelopen weekend om het leven bij een aanval op een Amerikaanse basis in Jordanië. Die aanval zou zijn uitgevoerd door pro-Iraanse strijdgroepen. Of er bij de Amerikaanse bombardementen slachtoffers zijn gevallen is niet bekend. De brandweer vermoedt dat boeren gisteravond bij protesten afval met asbest hebben achtergelaten op de snelweg. Het gaat om de A1 bij Rijssen. Eén rijstrook is daar vanwege het opruimen van het afval al een paar uur dicht. De brandweer meldt dat daar diverse brandjes zijn gesticht. De protesterende boeren zijn weg. Die staan nog wel met trekkers op de A67 bij de grens met België. De Oekraïense president Zelensky is van plan zijn militaire topcommandant te ontslaan. Volgens de Washington Post heeft Oekraïne het Witte Huis daarover geïnformeerd. President Zelensky en zijn commandant zouden het niet eens kunnen worden over hoe de oorlog tegen Rusland gevoerd moet worden. Maar in het leger denken ze dat er meer speelt. Zo zou de commandant, Valeri Zuleshny, te populair worden. Zalushny schreef meerdere keren opiniestukken voor buitenlandse media... waarin hij kritiek uitte op het beleid van Zelensky. In Poeldijk onder Den Haag zijn brandweerlieden bekogeld en belaagd tijdens het blussen. Ze waren bezig bij een loods waar een grote brand woedde. daar kwamen veel mensen op af. De ME moest eraan te pas komen de baldadige omstanders weg te krijgen. De brandweer werd belemmerd in het werk, zegt de politie.